Een Klomp met het NOS-journaal. Demissionaire kabinet van VVD en PvdA is blij met de laatste cijfers over de economie. Volgens VVD-minister Kamp is het ze gelukt om de economie weer op orde te krijgen. En ook PvdA-minister Dijsselbloem is tevreden omdat de economische groei hoger is dan verwacht... en het CPB ook de komende jaren overschotten verwacht. De vader van de Duitse piloot die twee jaar geleden een toestel liet neerstorten in Frankrijk... wil dat het onderzoek naar zijn zoon wordt heropend. Vader Lubitsch gelooft niet dat het een zelfmoordactie was... waarbij zijn zoon Andreas 149 anderen meenam in de dood. Duitse onderzoekers concludeerden dat Andreas Lubitsch leed aan een zware psychische aandoening... en hij zou tot het moment van de crash bij bewustzijn zijn geweest. Vader Lubitsch zegt dat zijn zoon al jaren geleden was genezen van een depressie... en ook had hij rekening met de mogelijkheid dat zijn zoon bewusteloos was... en daarom de cockpitdeur niet opende. De politie heeft in Huizen en Almelo drie mensen opgepakt in een grote oplichtingszaak. Het trio zou tientallen mensen hebben opgelicht voor in totaal zeker een half miljoen euro. Ze boden onder meer hypotheken en oversluitingen van leningen aan. De slachtoffers deden aanbetalingen daarvoor, maar kregen er niets voor terug. Steeds vaker zetten georganiseerde bendes een verkeersongeluk in scène om zo verzekeringsgeld op te strijken. Volgens de verzekeraars is dat soort criminaliteit met ruim een derde toegenomen. De daders lokken ongelukken uit door bijvoorbeeld voor iemand te gaan rijden en dan ineens op de rem te trappen. Of ze lijken voorrang te geven op een rotonde, maar rijden dan toch snel door. De redactie van de Telegraaf wil dat John de Mol stopt met zijn overnamestrijd om de Telegraaf Mediagroep. In een brief aan hem schrijven ze dat vooral de krant daar flink onder leidt. TMG e koos voor het lagere overnamebod van het Belgische Mediahuis. Toch blijft Talpa van John de Mol aandelen TMG kopen. Het weer zonnig en droog. In het zuiden en westen wel kans op wat bewolking. Het is 12 tot lokaal 16 graden. Dit weekend meer bewolking en iets frisser, maar het blijft wel droog. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn staat 8 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dat kost je nu drie kwartier extra.